Toen waren er 10,6 miljoen mensen die één of meer keren naar de uitzending hadden geluisterd of gekeken. Dit jaar waren dat er 100.000 minder. Het rapportcijfer dat luisteraars schaven was met 7,8 net zo hoog als vorig jaar. Opvallend is dat er steeds meer jongeren belangstelling hebben voor de top 2000... die ieder jaar wordt uitgezonden vanaf eerste kerstdag tot en met oudjaarsavond 12 uur. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand tegen de verwachting ingedaald. Er gingen zo'n 85.000 banen verloren. Analisten hadden daar niet op gerekend. Direct na het bekend worden van deze tegenvaller reageerden de beurzen. De AEX-index in Amsterdam stond vanochtend op een lichte winst. Nu is er een licht verlies. Ook in Frankfurt, Londen en Parijs daalden de beurskoersen licht... na het bekend worden van het nieuws uit de Verenigde Staten. De provincie Friesland is tegen de extra zoutwinning uit de Friese bodem. Gisteren gaf minister Van der Hoeven toestemming aan het bedrijf Frisia voor de extra zoutwinning... vanwege het dreigende tekort aan strooizout. Gedeputeerde Galema is verbaasd over dit besluit en zegt dat er alleen een nieuwe vergunning kan worden verstrekt als er sprake is van economische meerwaarde. En dat is volgens hem nu niet het geval. Ook de Friese Milieufederatie is tegen de winning van extra zout. Eerder vandaag maakte Axel Nobel bekend dat het de komende dagen 15.000 ton strooisout kan leveren en daarmee lijken de acute problemen voorbij. Het weer de komende 48 uur is het koud, er is kans op sneeuw, de wind neemt toe tot vrij krachtig. Door de combinatie van wind en sneeuw kan stuifsneeuw ontstaan, waardoor het zicht op de weg zeer slecht kan worden.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 Weer tijd voor de Euro Breakdown. De allereerste van 2010. En die beginnen we natuurlijk met iedereen de beste wensen voor 2010 te wensen. De 20e jaargang zitten we dan alweer van de Euro Breakdown. En dus de eerste aflevering. Vandaag 7 januari van 2010. De lijst die er deze week eh, als volgt uitziet. 16 stijgers in totaal, 0 zittenblijvers. 19 eh, dalen 1 of meerdere plaatsen. En vijf platen komen helemaal nieuw binnen in de heetste lijst van Europa. Betekent dat ook vijf platen eruit moeten na 10 weken de editors met Babylon. Die Ian Carey Project met Cat Shaky na 13 weken houden zij het voorgezien. Sean Kingston Fire Burning, 14 weken lang hield hij het uit in de lijst van Europa. Ina met Hot na 17 weken en David Guetta en Econ Sexy Bitch hield het 20 weken vol. De snelste stijger die is deze week in handen van Ina en Bob Taylor. Deja Vu gaat 11 plaatsen omhoog. Edward Maya en Vicky Luglina. Stereo Love zak 13 plaatsen. En langs genoteerd, dat is deze week Lady Gaga. EE Nothing Else I Can Say staat alweer 15 weken lang in de lijst. De lijst beginnen we op nummer 40 en dat doen we met de dame die eigenlijk al een hit maakte door alle demo's die uh, op internet verschenen.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 12 weken lang staat ze daar weer mee in de lijst. Van 35 zakken naar 39. En de volgende nieuwe binnenkomer. Deze jongeman die tekent een contract bij het eh, label van producer G.R. Rodham producer staat bekend om zijn producties met samples erin. Zo eh, scoorde Sean Kingston met Beautiful Girls en Jason Derulo met What Did She Say, grote hits met zijn productie. En nu is de beurt aan IAS. Als eerste single brengt de zanger ons een replay. De productie is eh, overgoten met een flinke dosis pop.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 I feel grand. This love. This Is It. En waarschijnlijk eh, slaat het deze keer letterlijk op Michael Jackson. Acht weken lang in de lijst zakken naar 37. Hij kwam vanaf 31 zes plaatsen verlies voor hem. Dan komen we op 36 alweer de volgende nieuwe binnenkomen. Bodies van eh, Robbie Williams prijkt in veel landen weer vier bovenaan de hitlijsten. De vraag is wat de opvolger van deze hit natuurlijk gaat doen. You Know Me ligt sinds december als tweede single van het album Reality, Reality Killed the Video Star in de winkel. Het nummer laat nog eh, meer dan bodies blijken dat de oude vertrouwde Robbie van voor eh, Rootbox weer helemaal terug is. Het eerste gehoor klinkt het eh, misschien een beetje simpel, maar You wordt toch echt wel weer een, een echte Robbie Williams klassieker. Deze week dus nieuw binnen en wel op nummer 36. loyalty is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war, this piece. Baby steps into my sleeves. Till I get to see sorry, I get hysterical, hysterical. something to stop deze week met 15 weken het langst genoteerd staat. Lady Gaga, AA Nothing Else, I Can see! Deze week op nummer 35 te vinden. Nelly Keys is ook weer helemaal terug van weg geweest. Ze scoort samen met Jay-Z een meegip met hun Empire State of New York. En ook eh, solo-single Doesn't Mean Anything doet het erg goed in Nederland. Amerika doet deze plaat het wel ietsjes minder. Daar hangt hij op een kleine 61ste plek. Om zeker te zijn dat ze ook in Amerika weer... Eh, voet krijgt aan de bodem, brengt ze gewoon meteen de volgende single uit. Samen met Jeff Bezos. De man achter Kanye's West album Heartbreak is Alicia de studio ingedoken. En hieruit is het prachtige Try Sleeping With A Broken Heart geboren. De hitkansen voor eh, Amerika zijn dit keer ongetwijfeld groter dan de voorganger eh, It Doesn't Mean Anything. Op nummer 33 vinden we deze week die plaat terug van Alicia Keys. Try Sleeping with a Broken Heart dus op nummer 33. whatever, whatever, no pain is forever, yep, You know this, tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky yep, you know this. Never lying, truth teller, that Rihanna rain just won't let up.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 Keys. Try Sleeping With A Broken Heart op 33. Daarmee houdt ze de 30 Seconds To Mars van de Kings and Queens achter zich. Op 34 staan die deze week. ZFM, Westkust, weerbericht. Gisteravond en de afgelopen nacht is de temperatuur weer flink onderuit gegaan. Het vloor overal. De laagste temperatuur hier in de regio die werd gemeten op Schiphol. Daar werd het min 13,8 graden. Vandaag ziet het eh, weerbeeld er helemaal niet verkeerd uit. Er zijn namelijk flinke periodes met zon en het blijft droog. De wind wijdt uit het noordoosten en neemt geleidelijk in kracht toe. Daardoor eh, wordt het geleidelijk wel weer wat kouder. De temperatuur stijgt naar waarde van eh, rond de min 3. Maar voor het gevoel zal het rond de min 15 graden zijn. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. vanwege de bewolking en nog altijd een flinke noordooster koelt het niet verder af dan min 5 graden. Morgen wordt het dan weer bitter koud en af en toe schijnt de zon. Er zijn ook een hoop wolkenvelden en tegen de avond neemt de kans op sneeuw weer helemaal toe. De noordoostenwind die waait nog altijd hard aan zee en de temperatuur ligt rond de min 1 graden. Maar de gevoelstemperatuur die zal ongeveer min 18 zijn. Zaterdagavond en zondagnacht is dan eh, overwegend bewolkt en valt er enige tijd sneeuw. Er kan weer eh, een pakketje van ongeveer 5 centimeter vallen in onze regio. De noordoostenwind die waait over land vrij krachtig aan zee weer hard. De temperatuur daalt naar min 3. Voor het gevoel blijft het wel weer bijzonder koud. Zondag heeft de bewolking eh, nog steeds de overhand en met name in de ochtend kan er nog wat sneeuw vallen. De noordoostenwind die blijft onverminderlijk stevig doorwaaien. En voor het gevoel blijft het dan nog ruim 15 graden vriezen. De temperatuur en de thermometerbuis zal echter weer een waarde aangeven van rond de plus 1 graden. Eens kijken of de ANWB ons nog iets te melden heeft. Nou, op de A9 staat er weer een wielen. Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knoopert Velsen, daar 3 kilometer. En op de ring van Amsterdam Koenplein richting Watergraafs of richting eh, de Nieuwmeer tussen Westpoort en Sloten. Daar eh, is weinig aan de hand volgens mij. Dan moet je alleen uitkijken voor een gladde weg, ja, dat is hem de ring van Amsterdam, de Nieuwmeer en Koenplein. Dus Geusveld en Knoop Koenplein. Dan staat het er nog eens 3 eh, kilometer aan auto's achter elkaar. Dus eh, daar moet je ook even wachten.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 IS e met Replay nieuw binnen op 38. Michael Jackson, This Is It, 8 weken in de lijst gestaan, zakken nu van 31 naar 37. Robbie Williams, You Know Me, nieuw binnen op 36. Lady Gaga, A1, Nothing Else I Can Say, 15 weken in de lijst. Daarmee het langst in de lijst van allemaal. Ze zakt wel van 29 naar 35. Dirty Seconds for Marsh met Kings and Queens, 3 weken in de lijst van 39 omhoog naar 34. Alicia Keys, Try Sleep With A Broken Heart, nieuw win op 33. Robbie Williams met Bodies, 14 weken in de lijst van 26 zakken naar 32. En Michael Bublé hoorde je net Haven't Met You Yet, 11 weken in de lijst van 25 zakken naar 31. De laatste binnenkomer die is voor Rihanna op 29. Het nieuws was het afgelopen jaar al eh, niet veilig voor haar. En nu lijkt erop dat de radio in 2010 ook niet meer veilig is voor deze superster. Haar single wordt wereldwijd al platgedraaid door de eh, verschillende DJ's. Onlangs kreeg de Amerikaanse radiozender Hot 79 de eer om de nieuwste single vast te laten horen. De keuze is gevallen op Hard en deze samenwerking met Young JT is geproduceerd door de man achter eh, Umbrella... Tricky Stewart. En voor Rated Air heeft eh, Rihanna de pop-invloeden achter zich eh, laten liggen.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 gaan ze omhoog naar nummer 27. Dat alles doen ze tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5 hier op CFM. Alleen de beste hits van Europa komen voorbij. En eentje die daarin hoort is natuurlijk van Lady Gaga en Beyoncé.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 Vorige week stonden ze nog op 30, deze week gaan ze 8 plaatsen omhoog naar 22. Op nummer 30 vinden we dan de man die 8 weken in de lijst staat, 3 plaatsen in moet leveren. Daniel Merriweather, Impossible. Rihanna met Hard, nieuw binnen op 29. Mika met Rain zakt 4 plaatsen in zijn zevende week naar 28. JC featuring Lil Jon en Champ Paul, Do You Remember? Vijf plaatsen gaan ze omhoog in hun derde week. Lady Gaga en Beyoncé telefoon naar 26 in de derde week. The Sugar Babes Cat Sexy, 12 weken in de lijst komen van 21 zakken naar 25. 24 is er dan voor Drake, The Best I Ever Had, 8 weken lang staat hij al in de lijst. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything, zakte 11 plaatsen in totaal naar 23. 9 weken lang staat ze in de lijst. Timbaland, Nelly Furtado en Shy, The Morning After Dark worden je acht plaatsen omhoog dus in de vierde week. Edward Maya en Vicky Lugelina, Stereo Love, 13 weken in de lijst van 8 zakken ze naar 21. Nummer 20 is er dan voor Mando Diao, 10 weken in de lijst. Vorige week op 10, deze week dus naar nummer 20. Een aardig verliespartijtje voor hem dus eh, deze week. Eentje die aardig omhoog gaat, in totaal 9 eh, plaatsen, dat is Jason Derulo.